Mariette Krol met het NOS Journaal. De vier oudste kinderen van Gerrit-Jan van D. starten een civiele rechtszaak tegen hun vader. Van D. leefde jarenlang met zes van zijn kinderen verborgen in een boerderij in Ruinerwold in Drenthe... maar werd daar in 2019 ontdekt. Een strafzaak tegen hem stopte vorige maand vanwege zijn slechte gezondheid... Maar de vier oudste kinderen willen toch dat een rechter vaststelt dat hun vader onrechtmatig heeft gehandeld. En beginnen een civiele procedure, zei een advocaat in het tv-programma Op1. Volgens de advocaat is een zaak voor de burgerrechter wel mogelijk. Het Openbaar Ministerie heeft cel- en taakstraffen geëist tegen vijf verdachten... van een uit de hand gelopen jacht op pedofielen in Arnhem. Een man van 73 werd in oktober vorig jaar zo zwaar mishandeld dat hij later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleed. Tegen de enige meerderjarige verdachte eist het OM een celstraf van 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Twee jongens van 17 moeten als het aan het OM ligt de cel in... voor respectievelijk 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk... en 15 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk. Tegen twee jongere jongens zijn taakstraffen geëist. Ook Nederland trekt zijn militairen terug uit Afghanistan. Secretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO maakte dat gisteravond in Brussel bekend. Alle 10.000 militairen worden uit het land weggehaald... nog tussen mei en september dit jaar. Het gebeurt in navolging van de Amerikanen die dat gisteren al bekend maakten. Nederland heeft nu ruim 160 militairen in Afghanistan. Het is de bedoeling dat er nog eens 80 Nederlanders bijkomen. Volgens Defensie zijn die bedoeld ter overbrugging van de troepenaftocht.